als dat land blijft weigeren inzicht te geven in zijn nucleaire programma. De Russische president Medvedev heeft dat in Parijs gezegd tijdens een staatsbezoek aan Frankrijk. Hij vindt wel dat de sancties de Iraanse bevolking niet mogen duperen. Net als China was Rusland steeds tegen het opleggen van strengere strafmaatregelen tegen Iran. Maar, zo zei Medvedev, al onze oproepen aan Iran om zich aan controles te onderwerpen zijn zonder resultaat gebleven. Daarom zijn sancties als laatste redmiddel nu wel een optie. De VN-veiligheidsraad praat later deze week over een ontwerpresolutie waarin de nieuwe sancties moeten worden vastgelegd. De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn voor... Als ook Rusland ermee instemt, wordt het voor China moeilijker om tegen te stemmen, zo verwachten waarnemers. In de Tweede Kamer zijn steeds meer voorstanders van een onafhankelijk onderzoek door de overheid naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Na de PvdA pleit nu ook de VVD daarvoor. Beide partijen gaan bij minister Heersballin van Justitie aandringen op zo'n onderzoek. Zondag kondigde bisschop van Luin van Rotterdam al een eigen onafhankelijk onderzoek aan... Naar aanleiding van berichten over seksueel misbruik in een internaat in Serenberg. Dan zouden pater Salesianen zich in de jaren 60 en 70 hebben vergrepen aan kinderen. Het CDA wil ook dat de onderste steen boven komt, maar die partij wil eerst de resultaten afwachten van het door Van Luin aangekondigde onderzoek. Een zwakke en verouderde zeedijk is de oorzaak van het hoge aantal slachtoffers tijdens de storm van zondag in Frankrijk. De storm kostte 51 Fransen het leven. 29 mensen kwamen om in de plaats L'Aiguillon-sur-Mer aan de Atlantische kust. Daar brak een dijk door, waardoor een nieuwbouwwijk blank kwam te staan. De zeewering stamt uit de tijd van Napoleon en is volgens plaatselijke bestuurders slecht onderhouden. Bovendien zouden er nog meer dijken zijn die het bij een volgende storm kunnen begeven. Het weer vannacht helder, temperatuur tussen plus 1 graad vlak aan zee tot min 2 in het binnenland.